7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Minister Opstelten laat onafhankelijk onderzoek doen naar de aanbestedingsprocedure van de nieuwe politieauto's. Eerder dit jaar werd bekend dat alle politiemensen de komende jaren in Volkswagens gaan rijden. Er moeten er zo'n 12.000 worden geleverd. In de media zijn berichten opgedoken dat er rond de procedure dingen zijn misgegaan. Zo zou Volkswagen-importeur Pon zijn bevoordeeld, waardoor concurrenten nauwelijks kans hadden. Ook zouden de auto's door extra's als een boordcomputer en kentekenscanner veel duurder worden dan begroot. Minister Opstelten zegt dat hij geen aanwijzing heeft dat de aanbesteding niet goed is verlopen, maar hij wil iedere twijfel uitsluiten. Syrië heeft de ere van het offerfeest ruim 550 gevangenen vrijgelaten. Het zijn mensen die in opstand kwamen tegen het regime van president Assad en die volgens het staatspersbureau geen bloed aan hun handen hebben. Het leger van Syrië opende donderdag nog het vuur op betogers in de stad Homs, terwijl een dag eerder was beloofd dat de militairen zich zouden terugtrekken. De Arabische Liga heeft geprobeerd te bemiddelen tussen de oppositie en de regering. De organisatie van het festival The Hague Jazz is failliet verklaard. Dit jaar werd de zesde editie van het festival gehouden. Daarbij traden onder andere Grace Jones, Macy Gray en George Clinton op. Het festival had al enige tijd financiële problemen. De Haagse rechtbank heeft nu het faillissement over het festival uitgesproken. Op het NK schaatsen is de 3000 meter voor vrouwen gewonnen door een outsider, de pas 17-jarige Pien Kulstra. Ze troefde in Heerenveen Diane Valkenburg en Irene Wustaf die zilver en brons wonnen. Op de 500 en 1000 meter was Thijsje Oenema de sterkste. Bij de mannen won Stefan Groothuis de 1000 meter. Nationaal kampioen op de 500 meter werd Jan Smekens. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan.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 In de lijst deze week 23 stijgers, maar 1 blijven. 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen. Rabiosa van Shakira en Pitbull doet dat na 16 weken. Stereo Hearts, Jim Plus Heroes en Adam Levine na 13. En 12 weken in de lijst gestaan Jean-Paul, Alexis Jordan en God To Love You. Snel stijgen van eh, Rihanna, Colvin Harris. We Found Love gaat 9 plaatsen omhoog. De de Snow Patrol, die zakt de helft van de lijst naar beneden. Call It Out in the Dark zakt namelijk 20 plaatsen. De Red Hot Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance is aan het langs genoteerd. Met ondertussen alweer 16 weken. Ze zakten wel een stukje namelijk van 20 naar 37. En één plek daaronder op 38 vinden we de eerste binnenkomer alweer van deze week. Het laatste nummer dat eh, Nickelback ooit uitbracht was een album uit 2008. Dark Horses konden een groot aantal singles, 8 in totaal en This Afternoon was daarvan de grootste. Nu hebben ze een nieuw album en ook meteen een nieuwe single. We Stand Together van Nickelback is de eerste binnenkomer deze week in de lijst van Europa. En dat doen ze meteen goed. Ze komen gewoon binnen op uh, eh, 38.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 Langs genoteerde plaat, 16 weken voor de Red Hot Chili Peppers, die Adventure of Rain Dance Maggie, zakken al van 20 naar 37. En op 36 eh, komen wij dan weer een eh, plaat tegen die vorige week al binnenkwam in de lijst. Non Rodet. Na single New Age doet het meteen goed, want ze gaat gewoon weer vier plaatsen verder omhoog. vier plaatsen verder omhoog met eh, New Age. We hadden het net al even over die succesvolle rockband uit de Verenigde Staten, de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge waar toen een nummer 1 hit. In 1999 maakten de Red Hot Chili Peppers een eh, commerciële comeback met het album Californication, wat ook natuurlijk een groot album werd in 2011 verschijnt dan alweer het tiende album I'm With You. Dat al snel nou de nummer 1 positie behaald in de verschillende albumlijsten. Het tiende Peppers album I'm With You verscheen in de augustus van 2011 en hadden al snel verschillende topposities, zo ook in de Nederlandse albumlijst. De eerste single, The Adventure of Rain Dance Maggie, bewijst dat band zijn kenmerkende funk- en rockformule nog lang niet kwijt is. Afgelopen oktober verscheen alweer de tweede single The Monarchy of Roses, dat tevens de openingstrek is van het album. En nog een maand later vinden we ook deze plaat weer terug in de hitlijst van Europa. Nummer 35, de Red Hot Chili Peppers, Monarchy of Roses.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 En van 34 omhoog naar 33, Enrique Iglesias, Pitbull, I Like How It Feels. In de derde week maar één plekje omhoog is dus voor beide heren. Misschien dat ook wel komt omdat de plaat wel heel erg lijkt op hun vorige hit alweer. Een plaat die vorige week binnenkwam op 37, nu vijf plaatsen omhoog gaat, is van Lady Gaga. En heet You and I. time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. hopelijk een vrij weekend. Dat doe je natuurlijk hier op CFM met alleen de beste hits van Europa. En een daarvan is Lady Gaga. You en I in de tweede week omhoog van 37 naar 32. Westkust, weerbericht. Vandaag begonnen met wat eh, wolkenvelden, maar inmiddels schijnt de zon wel. Het blijft droog en het wordt een maximale 17 graden. De zuidelijke wind neemt verder in kracht af en vanmiddag zelfs een matig windje nog maar. Vanavond in de komende nacht dan eh, raakt het weer bewolkt, maar blijft wel droog wind die waait dan matig uit het eh, zuidoosten. En de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend kan er zelfs wat eh, lichte regen gaan vallen. Zo voorstellen, nou, dat zal het niet gaan doen. In de middag zien we wellicht eh, ook nog even de zon. Maximaal 16 graden en dat alles bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Zaterdagavond, zondagnacht, dan is het ook weer bewolkt, maar blijft wel droog. De wind wijt dan uit het eh, oosten en noordoosten. Overwege mate van kracht, temperatuur daalt naar een graadje of 10. Zondag ook weer flinke periodes met zon. Het blijft overal in de regio droog. De noordoostelijke wind die waait overal matig aan zeekrachtig. De temperatuur stijgt naar waarde rond de 14 graden. Dus eh, een, lekker weekendje voor de boeg. Terug naar de hits, terug naar Gavin Gro. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -C -F -M. Short van Dam. Een nieuwe single van eh, Gavin DeGraw Sweeter in de tweede week omhoog van 35 naar 31. Rio Miss Sunshine in de 12 weken zakken zijn van 30 naar 40. Snow Patrol Call It Out in the Dark 14 weken in de lijst zakken 20 plaatsen van 19 naar 39 back, When We Stand Together, nieuw binnen op 38, 37. de Red Hot Chili Peppers, die Adventure Rain Dance Magazine met 16 weken alweer uit langs genoteerd. London Dead The New Age, komt uh, vier plaatsen verder omhoog, van 40 naar 36. En op 35 nieuw binnen, de Red Hot Chili Peppers, The Monarchy of Roses. Birdie Skinny Love in de derde week omhoog van 36 naar 34. Daardoor van 34 naar 33 in de derde week. En week Iglesias en Pitbull, I Like How It Feels. Lady Gaga, You and I in de tweede week omhoog van 37. 39 naar 32. van 35 naar 31. Ook in de tweede week. Gavin de Grab en Sweeter. Nog één nieuwe plaat heb ik voor je klaarstaan. Op nummer 30 komen ze nieuw binnen. Een Amerikaanse pop-punk band die met het nummer Good Girls Gone Bad van dan wereldwijd een grote hit scoorde. Ook Nederland heeft toen kennis gemaakt met liedzanger Gabby Soporta en zijn mannen. in 2011 is het vierde Cobra-album getiteld The Nightshades onderweg. En daarvan nu dus alweer de eerste single samen met de samen Sabi komt Cobra Starship met een nieuwe single.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 This is everything you are omhoog van 31 naar 28. En voor de nieuwe van Cobra Starship en Shabi. You make me feel. En langzaam verder omhoog in de lijst komen dan op nummer 27, afkomstig van 32 in de vierde week. En naam heet Flowrider, de single heet Good Feeling en die hoor je nu op CFM. Straks weer nog van nummer 26, Elena, The Midnight Sun. get a good feeling, yeah. you Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk the wind in my chest G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. body oh, boy, plus I got a feeling it's a rap. Sometimes I get a good feeling, yeah adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. A hundred miles running from the bitches bow. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd, full of melee.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 In de vierde week gaan ze omhoog van 29 naar 25. Daarvoor Elena de Midnight Sun, zes weken in de lijst. En zij blijft zitten deze week op nummer 26. Florida, goed Feeling. Die worden hier ook nog voorkomen. Nog twee platen tot aan nieuw van Within Temptation op nummer 24.